Je hoort tot nu, hoor je plaat 87 tot en met plaat 76 tot 12 uur. Maar daarna gaat de hele middag natuurlijk nog door. Uh, zometeen Livehouse en All In op 87 met 247 punten. 2010 met Rudy Nicola. All night, staring at the ceiling, counting the minutes I'm feeling this way, so far away and so it's alright. I came to my senses, let go of my defenses. There's no way I'm giving up this time. Yeah, you know I'm right here. Way Gone heeft de Amerikaanse band Livehouse hun tweede single uitgebracht in 2010. All In is een lekkere rockplaat dat stond op het album Smokes and Mirrors en werd toch bijna net zo populair als zijn voorganger. All in stond in totaal 14 weken in de lijst met als hoogstpositie nummer 11. En stond op 87 in de Eurohit Top 100, Livehouse en All In. We gaan verder met 86. Bodies van Robbie Williams prijkte in veel landen vier boven aan de hitlijsten. De vraag is wat de opvolger van deze hit gaat doen. You Know Me. Die, ehm, ja, die kwam dus in 2010 uit en was de tweede single van zijn eh, nieuwste album, het laatste album Reality Killed the Video Star. Het nummer laat nog meer dan bodies blijken dan oude vertrouwde Robbie van voor Rootbugs weer helemaal terug is. Op het eerste gehoor klinkt het misschien simpel, maar You Know Me was weer een echte Robbie Williams klassieker. You Know Me stond 12 weken in de lijst met als hoofdpositie nummer 6. Dit is Robbie Williams in You Know Me met 248 punten op 86. only breed of captivity is pointless. I've been doing what I like, when I like, how I like, it's joyless. steps into my sleep forget to say sorry. I get hysterical, historical. So if love is just chemicals, give us something to stop me. ZFM met de beste 100 hits van 2010. Dit is Eurohit 2010. Hey, J Sean. En ehm, ja, samen met Lil Jon en Sean Paul stond op de hoogste positie nummer 10 en stond totaal 14 weken in de lijst. Do You Remember staat op 85. Nummer 84 had het uh, vier jaar geduurd, maar uiteindelijk kregen ze in 2010 de Sister Sister hun vervolgalbum uh, eh, Tada af. De Amerikaanse band kwam in juni met het album Nightwork eh, Work op te proppen. De titel staat niet op zichzelf. Het maken van de plaat was letterlijk nachtwerk. In juni vorig jaar begonnen de Sisters pas met het schrijven van de nummers voor dit album. Een krappe tijdsplanning heeft eh, de band hier zelf nagemaakt. Al in 2007 waren ze namelijk begonnen met het eh, schrijven van de nieuwe songs. Vorig jaar was het album zelfs klaar om in de schappen te verschijnen. De Sissen waren echter nog niet helemaal tevreden met het resultaat en gooiden het album op zolder en begonnen weer van vooraf aan. Dat de Sissers Sisters bestand zijn tegen de tijdsdruk bewijst de band met het strakke single Fire With Fire Nee, het is niet een tweede I Don't Feel Like Dancing, maar de poppy 70 sound is aanstekelijk en niet geheel onbelangrijk en zeer hitgevoelig.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 1983 Kesha en Your Love is My Drug. Met een totaal van 255 punten. En daarvoor op 84 The Sister Sister en Fire with Fire. Met een totaal van 253 punten. Nummer 82, een van de grootste dancehits van het jaar was natuurlijk Stereo Love. En een nummer 1 hit verdient natuurlijk een goede opvolger. Maar ja, dat is nogal lastig om een eh, ja, goede opvolger van het succes van Stereo Love te verbeteren. Laat staan te evenaren. Toch heeft Edward Maya met zijn hit This Is My Life zeker weer een grote Eurohit gehad. Een positieve insteek van de Roemeense producer is dat de harmonica is ingeraad voor een gitaarriedeltje en een fluit. De grootste overeenkomst tussen beide platen is nu een typische Roemeense dance sound en natuurlijk de vocalen. Want ook nu zijn die van Vika Jigulina, <laughs> die zitten er ook bij. Op 82 Edward Maaier, This Is My Life. Hij stond 13 weken in de lijst met als hoogstpositie nummer 5. In totaal 255 punten, nummer 82. Euro 8 2010. It's getting late. I'm making my way over to my favorite place.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 Je hebt het al gehoord, verwacht geen stampende beat of een Michael Jackson koortje. Cullum pakt het nummer helemaal anders uit en maakt er compleet eigen Jersey versie van. En het is echt heel goed gelukt. Echt een heerlijk nummer. Het nummer is, de eh, stond 14 weken in de lijst. Met als hoogstpositie nummer 9. Jamie Cullum, Don't Stop the Music. 257 punten op nummer 81. We gaan even terugkijken wat we de eh, afgelopen tijd hebben gedraaid. We begonnen met dit uur met eh, Livehouse met All In op 87. Daarna kwam Robbie Williams, You Know Me op 86. 85 Jay Sean, Lil Jon en Sean Paul, Do You Remember. 84 Sister Sisters en Fire With Fire. Kesha, Your Love Is My Drug op 83. Eh, Edward Maya, 82, This Is My Life. En net hoorde je Jamie Cullen, Don't Stop The Music op 81. We gaan verder even met, eh, ja, met het jaaroverzicht. Want in maand februari is het kabinet gevallen. Het kabinet Balkenende 5 is gevallen. Er gaat een week van verhitte discussies en ellenlang overleg aan vooraf. Maar ze komen er niet uit. PVD, PVDA en CDA staan in de kwestie Euroscan lijnrecht tegenover elkaar. Financiële crisis, de horen van de commissie De Wit... die onderzoek doet naar de financiële crisis in ons land zit erop. Maar niemand voelt zich schuldig. Sterker nog, de hoofdrolspelers geven elkaar de schuld van de economische debakel. Klimaatkritiek. Het toonaangevende klimaatrapport van de Verenigde Staten of Verenigde Naties komt steeds verder onder vuur te liggen. Informatie is uit een bergklimmergids eh, uh, gehaald en wetenschappers rommelen met de cijfers. Hulp Griekenland. Griekenland mag niet ten onder gaan, besluiten de leiders van de Europese Unie. De economische situatie in ons land is de laatste jaren eh, slechter en slechter geworden. De malaise dreigt over te slaan op andere lidstaten en dat wil Europa zeker voorkomen. Ehm, eh, in, de maand maart, eh, Millie Boele, de 12-jarige Millie Boele uit Dordrecht, blijkt te zijn omgebracht door buurman Sander V. Een boom van een keel en tot schrik van een heel Nederland een politieagent. Gemeenteraadsverkiezingen. Nederland mag naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen met een laag opkomst, maar des te meer aandacht. Het leek haast wel een landelijke verkiezingen. En ook Haagslafdochter Agnes Kant besluit niet langer de lijsttrekker van de SP te zijn afscheid. Voorkomen onverwacht vertrekt PVDA-leider Wouter Bos. Hij geeft een stukje, stokje over aan Job Cohen. Eh, en een onverwachts kondigt CDA-kopse Kamir Eurlings aan dat hij ook de politiek verlaat. En een niet onverwachts, maar toch een plotseling overlijdt Hans van Mierlo, oprichter van D66. Misbruik kerk. Wist de paus hoop persoonlijk van kindermisbruik eh, binnen de katholieke kerk? Paus Benedictus zou toen hij nog aartsbisschop zei en eh, kardinaal Jozef Ratzinger was, geweten hebben van seksueel misbruik binnen de kerken en zou deze zaken zelfs in de doofpot hebben gestopt. En als later de zorgverzekering van de VS en een historisch moment, president Obama regelt een ziektekostenverzekering voor bijna alle Amerikanen. Het is ook hoop persoonlijk overwinning voor Obama. Het was de belangrijkste verkiezingbelofte die hij na veel gedoe kan inlossen. Dus heel goed gedaan natuurlijk van Obama. We gaan verder met de lijst. De Eurohit Top 100 met nummer 80. De 22-jarige Amerikaanse zanger Mike Posner heeft 2010 zijn debuutsingle gereleased. Cooler Than Me is echter niet alleen in het thuisland een hit geworden, maar ook in Nederland en de rest van de westerse wereld. Posner kreeg een hoop vertrouwen van de platenmaatschappij Sony. De zanger losse qua muziek in ieder geval helemaal in. Cooler Than Me is een voorbode op Posners eerste album dat in deze zomer uit is gekomen. Colin Emerson 10 weken in de lijst met een hoogpositie nummer 4.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 Natuurlijk eh, heeft zij een grote hit gescoord met Fight For This Love. Ook haar tweede single Two Words was redelijk populair. Nu moest ze toch een derde single kopen. Die kwam er ook en uh, die heette Parachute. En die stond dus op nummer 79 in de ja, Eurohit Top 100. Met een totaal van 260 punten. John Mayer, een van de grote Amerikaanse artiesten op dit moment, kwam in 2009 uit met een nieuw album genaamd Battle Studies. Eh, en dit was zijn eerste single daarvan. Who Says dat staat op nummer 78 in de top 100, met in totaal 12 weken in de lijst, met als hoofdpositie nummer 6.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 I Run To You was in het thuisland van de Amerikaanse countryband Lady Antebellum in begin 2009 al hit Die zingen hadden tot, uh, ehm, hadden tot de eerste plek in de country chart en was de voorbode op het grote succes van Need You Now. In de Verenigde Staten gaat de band Frolic door met het uitbrengen van nieuwe muziek. Europa gaan, eh, gaan te maken krijgen met een heruitgave van deze mooie plaat. I Run To You bordert verder waar uh, eh, Nietzsche nou mee eindigt. Het nummer eh, karakteriseert zich door het rustige en poppy stijl die van Lady Antebellum gewend zijn. Bovendien is het herkenba herkenbare radioplaat en zal men snel zeggen, is dat niet Lady Antebellum? Er is natuurlijk niks mis mee met zulke weglijstmuziek, integendeel. Toch ligt nog steeds het gevaar op de luur om I Run To You als eentonig en niet vernieuwend te beoordelen. Nou, luister zelf, I Run To You stond in totaal 15 weken in de lijst met als hoofdpositie nummer 15. In totaal 266 punten behaald op nummer 77, Lady Antebellum, I Run To You. I run from prejudice, I run from pessimists, but I run too late. I run. Lady Antebellum en eh, Run To You. En het gaat toch wel goed met Lady Antebellum. Ze zijn zelfs dit jaar in de top 2000 gekomen. Op een eh, ja, redelijk hoge positie, op eh, positie 210. Lady Antebellum en Run To You 266 punten gehaald en stond op 77. We gaan door met de laatste plaats van dit uur op nummer 76. Far East Movement is een Amerikaanse groep artiesten die zich specialiseert in het combineren van dancemuziek met hiphop. Het vierkoppige producerteam was vorig jaar aanwezig op het Powerhouse Festival. Een van de grootste hip-hop festivals aan de Westkust. Met name als Jay-Z, Black Eyed Peas, Florida en eh, Sean Paul. Na het tekenen van een contract bij Cherry Tree Records, onderdeel van het grotere Interscope Records, kwam de single Like a G-Sick tot stand. Een aangenaam stuk muziek. Sinds april eh, dit jaar is eh, Like a G-Sick te downloaden. En lijkt erop dat nu pas ehm, ja, dat het wel een hele grote hit is geworden. Ehm, ja, het is eigenlijk meer dan logisch. Het nummer 1 hit in Amerika geworden. Zeker nu weer kan vermelden dat Far East Moving. de optredens in Japan van de Ball Tour van... Ehm, labelmaatje Lady Gaga mag meedoen. En als dat nog niet genoeg is, binnenkort verschijnt er een album, die is 2010 dus uitgekomen, met samenwerking van onder andere Lady Gaga, Bruno Mars en Natalie Kills. Het album heet eh, Free Wired. En uh, ja, Like a G6, een grote hit geweest in Amerika. In Nederland staat er nog steeds in de top 40 en ehm, uh, ja, wie weet komt hij nog wel hoger. Op nummer 76, 267 eh, punten, Far East moving en Like a G6.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 Rafferty scoorde in 1978 een hit met Baker Street. Het nummer met de kenmerkende saxofoon in het intro werd een klassieker. Rafferty schreef eerder al het nummer Stuck in the Middle with You voor zijn band Steelers Wheel. Als soloartiest bracht hij in de jaren 80 en 90 geregeld platen uit, maar die brachten niet het succes van de jaren 70. Jerry Rafferty was al geruime tijd ziek, hij is 63 jaar geworden. In de regio Nijmegen zijn eind december twee kinderen overleden aan de gevolgen van de Mexicaanse griep, onder wie een kleuter. Dat heeft het RIVM gezegd. Volgens het instituut is het toeval dat de twee kinderen allebei uit de omgeving van Nijmegen komen. In totaal zijn er in Nederland nu 65 mensen overleden aan het H1N1-virus. De Nederlandse dierentuinen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken dan in 2009. Er kwamen bijna 10 miljoen mensen, zo'n 7% minder. De dierentuinen denken dat dat komt door de recessie en door het slechte dierentuinweer. Aan het begin en het eind van het jaar was het te winters, in juli was het te warm en in augustus was het te nat. Toch is de vereniging van dierentuinen redelijk tevreden. De abonnementhouders kwamen veel vaker langs en in dierentuinen werden vaker bedrijfsfeesten gehouden. In Amerika is opnieuw een groot aantal dode vogels gevonden. In de staat Louisiana zijn vlak bij elkaar 500 dode vogels ontdekt. De vondst komt drie dagen nadat er in de naastgelegen staat Arkansas duizenden dode vogels uit de lucht zijn gevallen. De oorzaak van de massale sterfte is volgens onderzoekers in elk geval geen ziekte of een virus. De dieren in Arkansas hadden inwendige bloedingen, maar hoe die zijn veroorzaakt is nog niet bekend. Mogelijk zijn de vogels getroffen door de bliksem...